4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS. Turkse president Erdogan kondigt aan dat hij nu ook bedrijven aanpakt... die banden hebben met de Turkse geestelijke Fethullah Gulen. Erdogan ziet hem als de aanstichter van de mislukte staatsgreep van 15 juli. Sindsdien liet de Turkse president duizenden rechters, militairen en journalisten... die banden hebben met Gulen ontslaan of oppakken. En nu richt Erdogan zich dus ook op bedrijven die samenwerken met de Gulen-beweging. In Zuid-Afrika verliest het ANC steeds meer terrein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij van president Zuma vooral in de grote steden veel minder stemmen gekregen dan normaal. Onder meer in Johannesburg en Pretoria is de grootste oppositiepartij, de Democratische Alliantie, ongeveer even groot geworden. In Kaapstad is die partij al tien jaar aan de macht. Vooral de zwarte middenklasse heeft genoeg van de corruptieschandalen binnen het ANC en stemt op de voorheen blanke Democratische Alliantie. De allerarmsten stemmen steeds vaker op de radicaal linkse Economic Freedom Fighters. Alleen op het platteland lijkt de positie van het ANC nog onaantastbaar. Het ouderenfonds wil dat er minimale eisen komen voor betaalde mantelzorgers. Zo moeten zij volgens het fonds bijvoorbeeld een EHBO-diploma hebben of een verklaring van goed gedrag. Als je voor de mantelzorg betaalt, mag je daar ook iets voor terug verwachten, zegt het ouderenfonds. Steeds vaker worden bedrijven ingehuurd voor mantelzorg aan ouderen. Dat gebeurt door familieleden die er zelf geen tijd voor hebben. De betaalde verzorgers doen bijvoorbeeld boodschappen of gaan mee naar het ziekenhuis. De politie heeft foto's gepubliceerd van drie mannen die ervan worden verdacht dat ze een moskee in Dordrecht hebben bestormd. Ze hoopt de politie erachter te komen wie het zijn. De inboedel van de Turkse moskee werd eind juni kort en klein geslagen en bezoekers werden bedreigd. Twee mensen raakten gewond. Volgens RTV Rijnmond had het geweld te maken met een conflict tussen Turken en Koerden in Dordrecht. Drie andere verdachten werden al eerder aangehouden.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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

Bye.